Van Kesteren met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Meloni roept de vloot met activisten die naar Gaza trekt op om hun tocht te staken. De Italiaanse marine stopt met het volgen van de vloot zodra die op 150 zeemijlen van de kust van Gaza is. Een woordvloot zegt dat Italië een diplomatiek incident met Israël zo wil voorkomen. Meloni noemt de vloot een obstakel voor vrede. Italië en Spanje stuurden vorige week allebei een oorlogsschip mee om de activistenvloot te ondersteunen. Die zou meerdere keren zijn bestookt met Israëlische drones en flitsgranaten. Justitie in Amerika eist minstens 11 jaar celstraf tegen de veroordeelde rapper Sean Diddy Combs. Hij werd in juli schuldig bevonden in een zedenzaak. Met het oog op prostitutie zou die mensen hebben vervoerd. En ook zou Combs op seksfeesten vrouwen hebben gezegd wat ze moesten doen en dat zou hij hebben gefilmd. Voor zwaardere aanklachten als mensenhandel en afpersing werd hij vrijgesproken. Zelf heeft Kooms altijd alles ontkend. Verwacht wordt dat de rapper vrijdag van de rechter hoort wat zijn straf wordt. Een militaire rechtbank in Congo heeft oud-president Joseph Kabila bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij was bijna 20 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Vijf jaar geleden trad hij af na grote protesten tegen zijn regering. Volgens de huidige machthebbers in Congo heeft Kabila zich daarna bij de rebellenbeweging M23 aangesloten. Kabila heeft dat altijd ontkend en spreekt van een politiek schijnproces. Waar de oud-president van Congo nu verblijft is niet bekend. Het politieonderzoek en de bergingswerkzaamheden op de A73 duren langer dan verwacht. De snelweg richting Venlo en Nijmegen blijft tot morgen vroeg dicht. Vanochtend kwam er bij afslag Belveld een persoon om het leven bij een ernstig ongeval met vier vrachtwagens.